Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Amsterdam hebben Jolanda Sentovic Dibi voor het eerst met elkaar gedebatteerd in de strijd om het leiderschap van GroenLinks. Aan het begin van het debat zei Sap dat ze vindt dat de partij nu de verdeeldheid achter zich moet laten. Concurrent Dibi grapte dat het beeld van een partij van allochtone knuffelaars van de baan is na het gedoe rond zijn kandidatuur. Dibi ziet onderwijs als een vehikel voor emancipatie. Sap vindt dat GroenLinks moet knokken voor mensen in alle stadia van hun leven en dus niet alleen voor het onderwijs. De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft na invallen in 10 woningen en 6 supermarkten 8 mannen aangehouden. Ze worden verdacht van belastingfraude vanaf 2006 tot de afgelopen tijd. De te komen uit Zwijndrecht, Rotterdam, De Beeld, Veren, Nijkerk en Moerdijk. De hem verdenkt hen van het opstellen van valse kassa-administraties. Het zou gaan om zo'n anderhalf miljoen euro. Bij de invallen zijn uitdraaien van kassa's van supermarkten gemaakt. Ook is de administratie in beslag genomen. Klanten die in de winkels waren moesten hun boodschappen laten staan en direct de winkel verlaten toen de rechercheurs binnenkwamen. De president van Mali is bewusteloos geslagen. Hij werd in zijn kantoor aangevallen door een woedende menigte en is naar het ziekenhuis gebracht. Bij het presidentieel paleis is de hele dag gedemonstreerd door aanhangers van de militaire junta van Mali. Aanvaller DJ Drogba gaat weg bij Chelsea. In een interview met een Frans tijdschrift zet de speler uit die voorkust dat hij zijn teamgenoten gisteren heeft ingelicht over zijn vertrek. Hij wil niet vanaf de reservebank bekijken hoe een nieuw team wordt opgebouwd. Hij wil nog niet zeggen waar hij volgend seizoen speelt. Een Chinese club zou Drogba een miljoenenaanbod hebben gedaan. Dan het weer nog. Vannacht op de meeste plaatsen droog en plaatselijk mist. Morgen wolken en zonnige perioden. In de middag enkele buien met kans op onweer en hagel.